Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Dick Schoof wordt vanmiddag gepresenteerd als de beoogd opvolger van Mark Rutte. De vier formerende partijen willen hem naar voren schuiven als premier. Schoof is nu nog topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid... en werkte daarvoor als directeur van de AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Kamerlid van D66, Jan Paternotte, reageert als volgt. Het is goed dat ze iemand gevonden hebben, want het is niet een heel makkelijke klus, denk ik. Ik hoop dat dit wel ook dan de stap is dat ze nu snel die ministersploeg kunnen gaan vullen... en dat de regering aan de slag gaat. Ja, de fractievoorzitter van DENK, Stefan van Baarle, vindt het minder goed nieuws... want hij is het niet eens met de denkwijze van Schoof. Nederlandse moslims zien als een veiligheidsprobleem en niet als bondgenoot in de strijd tegen veiligheidsuitdagingen. En daar hebben we heel veel kwalijke excessen gehad op dat gebied. Eh, dus in die zin eh, is dat iemand die past bij de agenda van Geert Wilders. En daar maken wij ons zorgen om. Ja, dan moeten nu nog allemaal ministers en staatssecretarissen worden gezocht. Dus duurt het nog zeker weken voordat het nieuwe kabinet er is. Israëlische tanks zouden nu ook in het centrum van Rafa zijn binnengekomen, in het zuiden van de Gazastrook. Die werden tot nu toe alleen in de buitenwijken van Rafa gezien. Het internationaal gerechtshof zei vorige week juist dat Israël direct moet stoppen met het aanvallen van de stad. Maar daar trekt het land zich dus niet van aan, zegt correspondent Nasra Habiballah. Maar Israël had natuurlijk al meteen gezegd dat ze die uitspraak naast zich neer zouden leggen. Dat ze sowieso door zouden gaan eh, met de inval. Maar nou ja, na de aanval op de tentenkampen, wat toch wel veel los heeft gemaakt... zou je misschien niet helemaal verwachten dat Israël vandaag al meteen, dat offensief nog verder uitbreidt. Ehm, maar ja, toch eh, eh, zet Israël meteen vandaag de volgende stap? Gaan ze dus toch het centrum in en trekken ze zich wat dat betreft ja, vrij weinig aan van wat de rest van de wereld daarvan denkt? De gevluchte mensen in Rafah zijn nu in grote nood. Ze hebben een tekort aan eten en drinken en kunnen geen kant op. En pech voor de Nederlandse tennissers Saranska Rus en Tellen Griekspoor... die zometeen in actie zouden komen op Roland Garros. Het gaat niet door omdat het te hard regent. Er zijn maar twee overdekte banen beschikbaar... en daarom worden die partijen voorlopig uitgesteld. Het weer dan nog. Ja, hier trekken er vanmiddag vanuit het zuidwesten flinke buien over. En het kan dan ook flink gaan waaien. En die buien houden tot later op de avond aan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het restje van de ochtendspits in Noord-Holland. Meeste vertraging daar nog op de A7 horen richting Zaanstad. Bij de werkzaamheden bij Purmerend staat 5 kilometer file met een kwartier onthoud.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 I left my body lying somewhere in the sands of time. But I watched the world flow to the dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. feeling Zandvoort. fills my head searching for my soul I keep on Oh.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 Had to tell her I was stuck in some brand new business I was all tied up. Told the girl I was late, I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine. Telling me to change my mind.